Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Tibet is vanochtend een zware aardbeving geweest. Er zijn tot nu toe 53 doden geteld. Maar correspondent Laura van Meegen denkt niet dat het daarbij zal blijven. Het getroffen gebied is groot en ontoegankelijk. Dus de verwachting is wel dat dat, eh, dat getal nog gaat oplopen. Het is wel een, eh, dichtbij in ieder geval het epicentrum is het relatief dun bevolkt. Wat kleine dorpjes. De meest dichtbijgelegen stad is op zo'n 300 kilometer afstand. Maar ook uit die gebieden komen filmpjes waarin te zien is dat er veel schade is. Veel mensen worden geëvacueerd omdat ze bang zijn voor naschokken. Tibet is officieel een zelfstandig gebied in China, al komt er van die zelfstandigheid weinig terecht. Het leven is weer duurder geworden. In december kwam er gemiddeld 4,1 bij. Dat is volgens het CBS de hoogste inflatie in anderhalf jaar. Vooral tabak, huur en drank met en zonder alcohol zijn vorig jaar duurder geworden. In Hengelo is een man opgepakt die als cryptobelegger miljoenen euro's zou hebben zoekgemaakt. Er zouden 300 slachtoffers zijn. Zij gaven de man elk minimaal 5000 euro om in cryptomunten te beleggen. Een jaar geleden mailde hij dat al het geld was verdwenen. In totaal gaat het om anderhalf tot 4 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man het geld expres heeft laten verdwijnen. De AI-functie op nieuwe iPhones wordt aangepast na klachten van Britse journalisten. Die ontdekte dat de kunstmatige intelligentie pushberichten stuurde met net nieuws, Bijvoorbeeld de uitslag van een dartwedstrijd die nog gespeeld moest worden. On Thursday night it sent a false notification saying that the darts player Luke Littler had won the PDC World Championship. Before he'd even played the final. It was written by artificial intelligence and based on a BBC story about Littler winning the tournament's semi-final. AI had dus een bericht over de halve finale gezien en dacht dat het om de finale ging. Verder werd gemeld dat Rafael Nadal uit de kast was gekomen... terwijl dat om een andere tennisser bleek te gaan. Apple komt met een update om het probleem op te lossen. Wij hebben er sowieso geen last van, want de AI-functies van de iPhone zijn uitgezet in de hele EU. Het weer nog een wisselvallig dagje. Nu is het bijna overal droog, maar later zijn er winterse buien met onweer en hagel. Tussendoor zijn er dan ook opklaringen met zon. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam... 8 kilometer file door een ongeluk op de A8. Eh, veel vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Dus ook uh, eh, 20 minuten extra reistijd tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid.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 De inflatie was in december de hoogste in anderhalf jaar tijd. Vergeleken met een jaar eerder stegen de prijzen met 4,1 procent... en dat komt vooral door accijnsverhogingen. Indonesië gaat toetreden tot de BRICS-landen, het samenwerkingsverband van grote opkomende economieën. Indonesië kreeg anderhalf jaar geleden al de steun van de andere landen, maar hakte zelf pas de knoop door toen het land een nieuwe regering had. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met zon, buien en soms ook hagel, onweer en natte sneeuw.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 And do you feel this way? Angel, isn't it a fine time? Love is here today, just a kiss away. Angel can you see the morning dawn on you today? And do you feel this way? Angel, isn't it a bright time? Love is here to stay, just a kiss away. Angel kiss away. Love is just a kiss away. Love is just a kiss away. Love is just a kiss away. I'm all out of bring a fall me sound Het ritme van Zandvoort.